Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt vandaag weer onderhandeld tussen Oekraïne en Rusland. Hoewel beide landen de afgelopen dagen zeiden dat die gesprekken best goed gaan... betekent dat niet dat er snel een akkoord ligt. Het kan zijn dat Rusland vooral denkt, hoe komen we hier weer uit, zegt deze defensie-expert. Ook Poetin zit niet te wachten op een hele langdurige oorlog. De sancties beginnen zich echt te gevoelen. Militair wordt er echt zware verliezen geleden. Dus eh, je kunt je ook voorstellen dat het, de hogere legerleiding nu gaat kijken van oké, welke gebieden hebben we bezet? Waar zijn we ten opzichte van onze doelstellingen? En kunnen we nu met opgeheven hoofd zeggen van luister, we hebben gewonnen, doelstellingen zijn behaald. Eh, we gaan nu in onderhandeling om de sancties eh, op te laten heffen. Ja, maar zover is het nog niet, denkt die deskundige. Waarschijnlijk wil Poetin eerst Kiev helemaal omsingelen. Daar wordt nog steeds veel gevochten. Afgelopen nacht waren er meerdere explosies en een flatgebouw staat in brand. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn. De Europese Unie heeft nog meer sancties ingesteld tegen Rusland. Economische strafmaatregelen die moeten onder meer de staal- en ijzerindustrie in dat land raken. Er mogen ook geen dure auto's of andere luxe spullen meer aan Rusland worden verkocht. En ook komen er nog meer rijke Russen op die sanctielijst te staan, zegt minister Kaag. Omdat we natuurlijk eh, gewoon het net rondom eh, Poetin en de zijnen en de oorlogskast gewoon moeten afsluiten. En eh, elke stap is er één. Het is keihard nodig. Op de lijst met namen staat in ieder geval Roman Abramovic, de Russische eigenaar van Chelsea, de voetbalclub. De namen van de andere mensen rondom Poetin worden vanmiddag bekend. het OMT adviseert om de mondkapjes in het OV toch nog even op te houden. Ook het thuiswerkadvies dat er nu is moet blijven. Nu wordt aangeraden de helft van de tijd naar kantoor te gaan en de andere helft thuis te werken. Deskundigen vinden dat een verplichte test voor grote evenementen wel geschrapt kan worden. Of het kabinet de adviezen overneemt wordt later vandaag bekend. Dan geeft minister Kuipers een persconferentie. En het zou zomaar kunnen zijn dat sommige treinreizen binnenkort flink goedkoper worden. De NS begint namelijk met een proef om de drukte in de treinen wat meer te spreiden. Mensen die buiten de spits reizen kunnen een korting tot wel 60% krijgen. Die proef wordt de komende maanden gehouden tussen Den Haag en Eindhoven. Het weer nog, het is best wel fris en op sommige plekken kan ook een beetje mist ontstaan. Vandaag begint de dag grijs, maar in de middag is er flink wat zon. Het wordt een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Hoorn bij Den Oever 2 kilometer file...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 Ik wil ik zal voelen, maar dan kijk je me aan en dan zwijg ik. Mijn hart is kapot het over favor, senorita. You're the rare, rarest of creatures, like the rain in the beach. What's your name? Nice to meet you. Por favor, senorita. You're the rare, rarest of creatures, like the rain in the beach. In the beaches. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Kiev staat een flatgebouw in brand. Vanochtend vroeg werden in een aantal wijken explosies gehoord in de stad. Dat meldt het Oekraïense persbureau Oekrinform en internationale journalisten in Kiev. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. De oorlog bedreigt de wereldwijde voedselvoorziening... en vormt een gevaar voor de armste landen in de wereld, waarschuwt de VN. Meer dan 40 armere landen, voornamelijk in Afrika... importeren veel tarwe uit Oekraïne en Rusland. Vandaag kan er op veel plaatsen weer gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Om half acht zijn net als gisteren zo'n 1700 stembureaus geopend. Pas morgen gaan alle stembureaus open. Het weer in Limburg, nog wat regen.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 Now back B. Boy, you hurtin' that. Brooklyn Bay, where they birthed me at. Now be everywhere, the nerve of rap. The audacity to have me with them curtains back. Me and B, she about to sting, stand back. You gon' need help, try to study my bounce, flow, blow.